Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is per direct niet meer mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren. Dat heeft demissionair minister van Rechtsbescherming Weerwind besloten... op aandringen van de Tweede Kamer. Wie nog een procedure heeft lopen, kan die wel afmaken. Afgelopen jaren werd er veel bekend over misstanden bij adopties uit het buitenland. Documenten werden vervalst en informatie over identiteit en afkomst werd bewust zoek gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de overheid niet genoeg tegen zulke misstanden heeft gedaan. Het team dat S10 in 2022 begeleidde tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn... diende destijds een officiële klacht in. Omdat backstage-medewerkers haar persoonlijke grenzen niet respecteerden. Dat zei de zangeres dinsdag in de talkshow Sofie en Jeroen. Hier backstage, mensen gaan niet met je op de foto. Die ga je niet filmen of videoboodschappen voor hun nichtjes en neefjes vragen. Maar daar, eh, van cameraman tot degene die je in eerst doet. We hebben gewoon op de avond van de finale een officiële klacht moeten indienen. Omdat het gewoon echt niet normaal was. Omroep Avrotros, verantwoordelijk voor de Nederlandse Songfestival-inzendingen... bevestigt dat er toen inderdaad een melding is gedaan. Ook deze editie van het Songfestival zou de omroep meerdere klachten hebben ingediend... vanwege een onveilige sfeer. En dat was nog voor het incident tussen Joost Klein en een cameravrouw. Hij zou toen een dreigende beweging hebben gemaakt... toen de cameravrouw hem tegen de gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd. Na 160 interlands is het straks mooi geweest voor Lieke Martens. Ze stopt bij Oranje en dat is voor het Nederlands elftal best een flinke klap. Vertelt mijn collega van sport Rivka op het veld. Martens heeft natuurlijk enorme impact gehad op het eh, Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze is echt een van de boegbeelden van deze generatie en überhaupt van Oranje. In 2017 met Oranje het EK gewonnen in eigen land. En toen werd ze ook uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Lieke Martens wilde eigenlijk stoppen na de Olympische Spelen. Maar omdat Nederland zich niet heeft geplaatst... worden de Interlands volgende maand tegen Finland haar laatste wedstrijden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten trekken er stevige onweersbuien over.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 Tussen App en Vloed. Tot 12 uur ben ik bij u eh, met de allermooiste. Du kannst toch niet einfach so gehen. Tust mir doch unheimlich weh. Gib mir mein Lachen zurück. Mach die Tränen ungeschehen. Um ich brauch dich so in dieser Nacht. all allein. Mach, dass es wieder so ist, so wie damals. Heil mir mein ball Rossi. Razend populair in, eh, met, eh, bij de Oosterburen, zeg maar. In Duitsland. En dan loop hier een hoop Duitse toeristen rond in Zandvoort. Daar ben ik van overtuigd. En als ze toevallig radio ZFM Zandvoort aan hebben staan... hebben ze kunnen genieten van een, een, lekker Duits, eh, Duitse slager. Zo mag je het wel noemen. Was helemaal voor de bakker, toch? Ja, zo is dat. We gaan genieten van... Een duet tussen eh, Rod Stewart en Brian Adams. Rod Stewart, Brian Adams. Alles voor de liefde. Nou, u toch ook? U doet toch ook alles voor de liefde? Daar ga ik vanuit. Uh, ja, luisteraars, wat dan weer? Dit is, eh, op sommige plekken in Nederland eh, is het zwemmen in de straten. I'll never let you see The way my broken heart is hurting got my pride and I know how to hide all the sorrow. I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. The sins were locked together I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see. never seen. ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charles Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. Zo is het maar net. En uh, Vos eh, is ook aangehaakt. Gezellig altijd dat je er bent, uh, Dus ik zou jou eigenlijk willen begroeten met Hello Again. Hello again. Hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello just need to hear Hello, my friend, hello. It's good. this way when I hear you say hello. couldn't wait. Hello. Ja, een heerlijke muziek. Annemiek, bedankt. Speciaal voor jou was dat Hello van eh, Neil Diamond natuurlijk. Fantastische eh, zanger. En eh, ik, ik, ik zwijmelde al even, eventjes terug naar de jaren 70. Van de vorige eeuw natuurlijk. toen was ik er al, ja, ja. en toen ging ik elk weekend naar Doenendelen in Noordwijk. Dat was een dancing in Noordwijk, gelegen op een duin. Dan moest je eerst naar boven klimmen en eh, dan ging je daar weer naar beneden. Want er was beneden een grote zaal met een bandje en boven ook een zaal met een bandje. En ook in de 70 jaren begonnen die disco's. Dus er was ook een kleine discotheek in het gebouw. En het was daar zo gezellig. En toen was eh, Neil Diamond onder andere razend populair in die periode. En daar speelden we al eh, nummers van in die tijd. I Am, I Z en nou, Song Song Blue natuurlijk, het grote hit. Ja, eh, genieten van al dat mooie repertoire. We hoorden eh, eh, kort daarvoor hoorde u Crying in the Rain. En dat was dit keer een duet tussen Art Garfunkel en James Taylor. Ja, dat, matchte goed, die stemmen, vond u niet? Ik vond het geweldig. dit is Ten CC. met Charles op Facebook en stuur hem een persoonlijk bericht via Messenger. U mag hem ook bellen op nummer 06 513 72873. Dat is 06 513 72873. Ja, dat mag allemaal. Eh, de volgende is, eh, heeft alles met regen te maken, luisteraars. Ik begon eh, dus met... Eh, nee, ik begon er niet mee. Maar in ieder geval, ik heb al gedraaid Crying in the Rain. Eh, het duet tussen Art Garfunkel en James Taylor. En dit is Bud Cassidy. Met Raindrops. Keep falling. Raindrops keep falling on my head. On my head, yes. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head Something I know the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. raindrop's keep falling on my head but that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Cause I'm free. Nothing's bossa novaatje aan het eind. Raindrops keep falling on my head. Nou, dat is op zich niet zo erg, maar als je daar in het zuiden woont eh, op dit, moment... en het komt je via de straat omdat de regulering overbelast raakt... je huis op. Nou, dat is, lijkt me niet zo lekker. Net nieuw parket of zo, of een nieuwe laminaatvloer. Helemaal naar eh, de Filistijnen, zeggen ze dan, hè? Helemaal kapot dat wil je toch niet, eh, dat je niet meemaken, luisteraars. Al die mensen daar in het zuiden van het land die dat wel meemaken... heel veel sterkte gewenst. Dit is Cliff. I can't take the hurt anymore. my life's an open door. I know that we could have been mended. Oh, but I can't take the hurt anymore. Can't take the hurt anymore. Ooh, can't take the hurt anymore. The rainbow's over but I've seen it leave before. A love that's been left in the corner. Oh, cause I can't take the hurt anymore. Can't take the hurt. helemaal duidelijk met Cliff. Hij kan de pijn niet meer aan. Een prachtig album trouwens, eh, wat ik eh, niet eerder kende. Maar ik vond hem toevallig bij een, eh, een zaakje met tweedehands cd's. Een, een Cliff album met allemaal mooie, rustige love songs. Nou, dit was er één van. Can take the hurt anymore. Eh, ik ook niet. Ik kan er ook niet meer tegen hoor. maar Gerry, voor jou speciaal een, nou, een ik hoef, ik hoef hem maar aan te zetten, je weet het meteen. Aubrey. Dan heb ik het natuurlijk over Brad.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 Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. Aubrey was her name. We tripped the light and danced together to the moon. But where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound.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 David Gates. Dit is de groep Nazareth, Love Hurts. De liefde doet pijn. alleen maar pijn. Dat, eh, dat, is, eh, dat is niet waar. liefde kan ook heel, eh, heel aangenaam zijn, toch? Tenminste, die ervaring heb ik wel. Dit is Paul Young. Every Time You Go Away. Nou, we hoorden het vliegtuig al gaan. Heeft nou, hebben vanavond ze dus gezien, dat vliegtuig wat eh, in turbulentie twee kilometer naar beneden is gevallen. is zelfs een dood. Moet je dat ook niet meemaken. kennis gehad. Die had een, uh, een scharreltje opgedaan eh, in, het, eh, in het Oostblok. Ik, ik, dacht Polen of, of Rusland. Vrouwtje is hier ook naartoe gekomen. En ja, ze zijn zelfs getrouwd. Maar hij heeft niet echt nagedacht, want hij trouwde in gemeenschap van goederen. En toen ging ze weg. En toen nam ze niet een stukje van hem mee. Dan was dat peace, je teken peace of me with you. Nee, nou, ze nam ze hele ja, kapitaaltjes, hele bankrekening mee, zijn half huis mee. Heeft die moeten verkopen, luisteraars, niet te geloven. Het is echt gebeurd, dus waar gebeurd dit? Maar ga ik u niet meer lastigvallen, want u bent vanavond afgestemd naar ZFM Zandvoort. Ja, voor eh, ja, toch mooie muziek. Dat, eh, daar zijn we het toch over eens. Nou, eh, ik ga u bevrijden. Dat doe ik met Engelbert Humperdinck. Release me. Let me go je maar niet mijn hele vermogen meeneemt, dan is het goed. me love again. hit all over the world. Engelbert Humperdinck met Please Release Me. Ik geloof ook het song, een in ieder geval nummer, toch? Ja, eh, geen Barbara Papa of... Eh, <laughs> oh, papa, of welke papa dan ook, nee. Please Release Me, Engelbert Hupperflik noem ik hem altijd. Ja, best wel, best wel een mooi eh, werkje en ja, kun je altijd draaien, want het is altijd goed. Altijd goed geschoten, luisteraars, is dat liedje. Er zijn mensen die kunnen zomaar een liedje opdragen aan hun liefde kunnen dat in een liedje opschrijven, zeg maar. Een mooie tekst maken. Jim Croce is daar een van. Well, I know it's kind of late.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 Hij leeft helaas niet meer, maar hij heeft hele mooie liedjes. Time in a Bottle en zo. En eh, nou ja... Ik ga er in het eh, tweede uur, beloof ik u, nog een mooi nummer van Jim Croce draaien. Dit zijn Crosby, Stills Nash. Komt van het album Deja Vu. En het heet 24. 24 years ago, I come into this life. son, of a woman, and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? go Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty, and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. grow weary of the torment? Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Crosby, Stills is 4 and 20. Kijk op mijn klokje, we hebben nog eh, tijd voor één, uh, één plaat, luisteraars. Wordt een hele mooie van Elton John.